Shahid Mishim Belzebub. Blue Diamonds, dat waren eigenlijk de Nederlandse Everly Brothers, jaren 50, jaren 60. Geweldig nummer. Een enorme hit. Je hoorde Romona aan het begin van het tweede uur van de show. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Fijn dat je bij me gebleven bent. En ik hoop ook dat je blijft tot 12 uur. Want ik heb heerlijke muziek voor je in de aanbieding. Heel veel afwisseling. En ach, het is ook allemaal hartstikke vrolijk. Dus. En een reportage van Jeroen van Gent straks rond half 12. Dus blijf luisteren naar onder andere Los Angeles en La Malagena. Goedemorgen. si tú no los dejas ni siquiera parpadear. Malagueña. Malagueña besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa y decirte, niña hermosa, y decirte, hermosa, niña hermosa, y decirte, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. razón yo te concedo razón si por pobre me desprecias malagueña salerosa malagueña salerosa mi malagueña malagueña besar tus labios quisiera besar tus labios quisiera sea. they seemed. If I don't start looking now, I'll be left behind. And a good heart these days, it's hard to find. Pico Sharkey natuurlijk hier in de show. Dat mag eh, niet missen. Mag je niet missen natuurlijk op de zondag. A Good Heart. Wie heeft dat niet? Hè? En Los Angeles met La Malagena ik wil je even wijzen op onze agenda op onze website staat vol met eh, leuke activiteiten vandaag. Matthäus Passion, Swimconcert, uh, eh, natuurwandeling, filmprogramma, van alles te doen in de regio hier in Zeeuws-Vlaanderen. Dus wil je meer weten over eh, al die activiteiten, ga naar onze website www.omroepzvl.nl www.omroepzvl.nl Ga naar agenda en daar vind je de ja, leuke activiteiten voor de komende tijd. te bespreken. Ik zal me te vervelen. Ik heb zelfs al weken niet aan je gedacht. Ook niet aan ons tweeën en hoe het toen was. Maar ik wou even al afgelopen. Tong jongen, dat ging snel. Wat een lekker nummer, hè? Uh, Roxy Dekker, jouw idee ervoor. daarvoor eh, Snap and Rhythm is a Dancer. Straks over ongeveer een minuut of tien gaan we luisteren naar een reportage eh, van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan u op straat, wat zijn uw dromen voor 2025? We zijn natuurlijk al een paar maanden onderweg. En misschien heb je je mind al opgemaakt, om het eens goed zelfs Vlaams te zeggen. En heb je bedacht van, goh, wat zou ik nou nog willen realiseren? Waar droom ik nog eh, van in 2025? Je hoort het straks allemaal hier bij ZVL over, zoals ik al zei, een minuut of tien. Ik zag de film Grease eh, van de week weer op televisie. Ik weet niet bij welke zender. Volgens mij de Amerikaanse zender Paramount Networks of zoiets. Maar het kan ook net zo goed een andere zender zijn geweest. Toen dacht ik bij mezelf, hè? Allemachtig. En dan zie je hoe eh, de tijd veranderd is. Hè? Ongelooflijk. Wel grappig om die oude beelden weer te zien. Your the Grease dus eh, door Frankie Valli. En voor de Beatles met It's a Hard Day's Night. En I've been working like a dog. Nou, het is maar dat je het weet. Hoewel, we doen het hier heel ontspannen hoor bij ZVL. Zeker in de nacht, want dan doet de computer zijn werk. Dat kun je ook wel eh, horen misschien. Tijd voor Fleetwood back in de show. Hier zijn ze met een legendarische Everywhere. to get on with me neighbours. But they make it very clear they've got no room for ravers. je ook een eh, lekker ontspannen zondag een Sunday. nou dan zit je goed hier bij ZW. En bij de Small Faces natuurlijk en Lazy Sunday. Fleetwood Mac en Everywhere Ervoor. Ja. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat met zijn blauwe microfoon en vroeg u van alles. En vandaag ging het over, ja, eh, in deze tijd heb je dan nog tijd om te dromen eigenlijk? En welke dromen er wel? En heb je dromen voor eh, 2025, die je de rest van het jaar nog wil uitvoeren. Jeroen ging dus de straat op, vroeg u, en hier zijn uw antwoorden. Tjonge, welke droom. Wat zijn we nou allemaal voor dromen? Ja, precies. Wens. Ja, nou, je ze niet allemaal ja, ja, te spuien. Blijf. Ah ja. Dat Is, en eh, mevrouw en mijn kinderen. Ja, dus dat, is eigenlijk heel belangrijk. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Ja. Maar anderszins nog een droom, ik bedoel ja. Nee, we hebben allemaal eh, goed, dus ik geen wensen meer eigenlijk. Dat niet echt. Dat is niet, dat is niet dat het is niet belangrijk. Eh, gezondheid, eh, als je daar invloed op zou uit kunnen oefenen, eh, loopt het een beetje? Ik bedoel, ja, is het goed? Ja, je houdt, probeer het in de gaten te houden. Een beetje sporten, een beetje beweging blijven. Hè? Dan dadelijk op de fiets pakken. Ja, lekker fietsen, lekker lopen. Ja. Vooral met dit weer, het Ja, dat is nou heerlijk. Ik denk, ga de straat op met de interviews. <laughs> Welke droom wilt u dit jaar waarmaken? Er is al een droom in een kinderwagen hier, maar... Ja. ja. <laughs> Hey. ik denk hele mooie reizen maken met z'n drietjes. Ik denk dat dat wel een van oh. mijn dromen is. Ja? ja hoor. Ja. Zou dat al gaan of is het nog te jong? dit, dit... Nee, dat gaat al. Nee, dat gaat al. Ja, zeker. We zijn terug uit eh, Canada naar Amerika. Maar voorheen, voordat hij er was, gingen we heel, heel vaak op vakantie. En eh, nu moeten we daar weer even een weg in zien te vinden. Dus eh, ik denk dat dat onze droom is, inderdaad. Maar het lukte met dat kind in Canada? Ja hoor, ja. heel goed hè? Oh, zeker. Ja, hartstikke goed. Nou, notabene. Ja. ja. En dat is een soort van droom dus dan, om, om te reizen? Ja, ja? meer te reizen. Mooie reizen te maken met elkaar. Ja. Mooie ervaringen. Nieuwe plekken te ontdekken. Dus niet hetzelfde, maar steeds weer iets nieuws. Dat is de droom dit jaar? Ja. Dat, eh, gaat het lukken? Ja, zeker. Ja. ja? Zeker, tuurlijk. Alles wat je wil moet je zelf creëren. Nee, maar verder nog een droom. Bijvoorbeeld ja, iets, iets, een stipje aan de horizon en je zegt, nou, dan nou, wil ik wel. Mijn schoondochter die heeft PTSD en dan zou ik graag willen dat dat een keer eh, over was. PTSA e. ah, de, ja, de posttraumatische stressstoornis. Ah, ja, oh, oké. Ja, dat is pittig, hè? Dat kan. heel pittig. Een onzichtbare vijand. Ja, je ziet er niks aan, maar hij is er wel. Ja. Dus. En eh, ja, loopt dat een beetje? Is er een therapie misschien? Er is of zo? een therapie, maar ja, dat gaat niet wat je zou willen eigenlijk. Dat het heel snel zou gaan. Het is allemaal met hele kleine stapjes vooruit. Precies, want als je het snel doet, dan beklijft het niet. Gaat dus- het ook niet, nee. Ja. Het is een keer vooruit en een klein stukje terug. ja. Helaas. Dat, dat, eh, dat, zou mooi zijn, om dat, goed te krijgen. Dat zou heel mooi Juist. 2025. Ja, de miljoen. De miljoen in de loterij of zo? <laughs> Ja, of zomaar? Nee, loterij. Loterij. Ja. Hoe lang doet u al mee? Oeh, meer dan 40 jaar. Oh, dan is, wordt de kans heel groot dat u een prijs... Uh... Ja, ja, dat zeggen ze altijd. Oh. Maar, <laughs> Onze straat komt nooit in voor. <laughs> maar goed, een droom, een, miljoen, wat zou je ermee doen? Dan? Nou, de eerste plaats een beetje naar de kinderen, denk ik. Wat afschuiven. Huisje kopen. Ja, huisje kopen. Oh. Huisje kopen, niet zo duur. Zwembad erbij? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dat zou ik meteen doen, maar goed. <laughs> en, en, en minder, laten we zeggen 100.000. Ah, prima, alles goed. Dat is ook goed, hè? Alles goed. Welke droom wilt u dit jaar waarmaken? even over de goede voornemens. Even weer een leuke vakantie of zo. Ver weg. Ver weg? Ja. Hoe ver weg? <laughs> ja, ik heb eigenlijk een droom en ik weet niet of die dit jaar, ik denk het haast niet, maar ik wil ooit nog eens naar Thailand. Thailand? Dus. Ja. Maar ik denk niet dit jaar, maar in de toekomst. Prijzig? Het is wel een wens inderdaad. Ja? Thailand, uh, waarom? Kunt u uitleggen misschien? Ja. Gewoon, het lijkt me gewoon eh, heel mooi. Het is wel een droom. Ja. Een droom van een land, ja. Ja, zeker. Want ik heb buren die doen altijd verder reizen. En dan kijk ik wel eens de foto's mee en zo. Dus. En toen dacht u, dat wil ik zien? Ja, dat zou ik wel eens willen. Ja. Goeie. Alleen wat me ook een beetje tegenstaat zijn de vlieguren. Dat is vliegen. ja. Heel klopt. Ja. Niet vliegschaamte, dat je zegt van nou, dat is nog zo'n endvlieger, ik kan ook een weekje naar Duitsland. Ja, maar Duitsland doe je gauwer, eh, denk ik. Dan pak je de auto en huppakee. Ja, ja. Welke droom wilt u dit jaar waarmaken? Eh, mijn huis verbouwen. hey, bent u al begonnen? Nee. Nog niet begonnen? Nee. Wat moet het gaan worden? Eh, een aanbouw, een grotere keuken, mijn tuin herinrichten. Tuin herinrichten, kunt u mee beginnen dan? Lekker, ja, weer. ja, ja, ja, ga ik ook doen leuke opmaat naar de rest. Jazeker, jazeker. Ja, ja je, je, moet het buiten in orde maken nu. Hè. Het, is, wordt mooi weer dus. Ja, daarom. Dat is wel fijn. En voor de rest, hikt u er een beetje tegenaan? Of, ja? Nee, nee, we zijn dat het voorbereiden. Bedenken wat we willen. Ja. Te veel keus. Hè? Te veel keus? Ja. Aha, aan materialen en zo? Materialen, afwerking, eh, keuken. Nou, gaan we eens een keuken uitzoeken. Ja. Succes. Ja, en tegeltjes voor in de keuken en zo. Ja, dat. <laughs> <laughs> dat. Maar goed, dat is wel een droom. Ja, eh, eh, nou, dat, gaat wel lukken. Ja. ja. Dus de droom is aan het eind van het jaar wel... Nee, deze, deze die kunnen we aan het eind van het jaar wel aftekenen. Die, die, is, die is voor, verwezenlijkt dan. Welke droom wil je dit jaar waarmaken? Slagen. Slagen, ja, ja, dat kan geen kwaad. <laughs> Ja, dat denk ik. Waar ben je voor bezig? Mijn examen van de middelbare, NAVO. Ja, dat moet in ieder geval wel halen dan, ja. Ja, ja maar ja, droom. Ja, een echte droom daarna nog. Maar dit jaar? Nou, wat ga je met het diploma doen? Reizen. Oh. Ja, op vakantie. Eerst op vakantie? Ja. Ja, dat vind ik ook. Even bijkomen van het leren. En leuk studie dan. Dat dat leuk mag zijn, denk ik. Al enig idee? Ja, HMC. Interieuradviseur. Hé, hey, kan je daarmee doen? HMC is een houtmeubileringscollege en dan... Eh, ah, oké. ik heb vaag gehoord een keer. Ja, en dan ik doe het interieur dan. Welke droom? Uh, ja, dat is een lastige vraag. <laughs> overgaan zou wel fijn zijn, want dan kan ik volgend jaar examen doen. Juist. Nou ligt het op stoom. Lukt het een beetje? Eh, ja, het gaat wel goed. <laughs> en ik eh, ga misschien dit jaar naar Afrika met mijn familie. Oh, dus dat is ook wel echt heel leuk. Dat is mooi. Ja, dus eh, dat is ook wel echt een droom die hopelijk uit mag komen. je noemt het continent. Heb je nog een land op het oog dan? Ja, Zuid-Afrika. Zuid-Afrika, wauw. Familie zitten daar of zo? Of? Nee, gewoon, gewoon ja, gezellig met het gezin eigenlijk. Gewoon? Dat is fantastisch. Ja, voor het jubileum van mijn ouders. 25 jaar getrouwd. Nou, dat is een droom, joh. Ja, zeker. Geweldig. Ja, echt heel leuk. En, en waarom Zuid-Afrika gewoon een idee zo van... Ja, gewoon. Dat is toch wel echt iets wat je niet zo vaak, eh, niet zo vaak komt. Het is wel echt een gaaf land. Maar verder, ja, nou ja, verder hoe kan het niet te vragen. Dat is eigenlijk een droom dan. Dat is zeker wel een droom, ja. ja. Kom, ik, kom nog terug op HMC, want wat kun je daar in de praktijk nou doen? Dus inrichten van huizen of zo? Of hoe moet ik dat zien? <clears throat> En ehm, nou, ik wil eigenlijk doorgaan in binnenhuisarchitect en dan oh het liefst met bedrijven werken. Zodat ik hun eh, bedrijf, zeg maar, kantoren en alles kan inrichten. Ah, dus zie dat dacht ik toch al, maar ik durf het niet te zeggen. Dus dan kun je kantoren, kantoorpanden en restaurants misschien en Ja, dat soort, eh, dat is wel mijn doel zo. Oké, hartstikke goed. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZV. is segregation? I don't know what segregation is. Uh, what is bigotry? I don't know what bigotry is. What does uh, hatred mean? I don't know what it is. Uh, what is uh, prejudice? Um, I think it's when somebody's sick. Rise and shine, boys. One, two, three, four. One, two, three, four. motorcycles coming by now, police motorcycles. Just heard a call on the radio for all units along industrial to pick up the motorcade. Something has happened here. We understand there has been a shooting. The presidential car coming up now. We know it's the presidential car. You can see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man, spread eagle, over the top of the car. We understand Governor and Mrs. Connolly are in the car with President and Mrs. Kennedy. We can't see who has been hit but apparently something is wrong here. Something is terribly wrong. I'm in behind the motorcade. Thing to follow them. It looks as though they're going to Parkland Hospital. We interrupt this program to bring you a special bulletin. Dallas, Texas. The Flash, apparently official. President John F. Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Anybody? difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live. No one can be certain who next will suffer from some senseless act of bloodshed. Party has just sent me a message that we've been here too long already. So, uh, my thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there. Senator Kennedy has been Senator Kennedy has been shot. Is that possible? Oh my God! Senator Kennedy has been shot. Director Johnson has a hold of a man who apparently has fired the shot. Get the gun. Get the gun. Get the gun. Stay away from the gun. His hand is frozen. Take a hold of his thumb and break it if you have to. Get his thumb. All right. That's it, Raper. Get it. Get the gun, Raper. Hold him. Hold him. We don't want another Oswald. Like it or not, we live in times of danger and uncertainty. That is the way he lived that is what he leaves us. My brother need not be idealized or enlarged in death beyond what he was in life. To be remembered simply as a good and decent man who saw wrong and tried to right it, saw suffering and tried to heal it, saw war and tried to stop it. Those of us who loved him and who take him to his rest today. Pray that what he was to us, what he wished for others, will someday come to pass for all the world. As he said many times, in many parts of this nation, those he touched and who sought to touch him. Some men see things as they are and say, Why? I dream things that never were and say, why not? Why? segregation is? Uh, what is bigotry? I don't know what bigotry is. What does uh, hatred mean? I don't know what it is. Uh, what is uh, prejudice? Um, I think it's when somebody's sick Wind in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van. Ik had water gevangen in de kom van mijn hand. Ik bracht het naar zij. Ik zwom terug naar land. Tot stukje voor stukje de kustlijn verandert. kan je pen je wist niet dat ik er was, strook mij door de modder. Daarna vroeg ik wat er op je post lag, is daar nog plaats voor mij? Ik wist dat het goed ging komen, toen was het moment voorbij. Jij zei dat Een atlas, nou dat is zwaar hoor. Allemachtig de hele wereldbol op je rug. Maar goed, het komt van eh, Pommeling Thijs, dus dan is het oké. Het is haar nieuwe single, Atlas dus. En ervoor hoorde je een geschiedenislesje van Tom Clay en de Blackberries. What the world needs now is love, sweet love. En al die geweldplegingen in de Verenigde Staten vele jaren geleden. En nog steeds worden presidenten daar beschoten. Het is ongelooflijk. Wie wil dat nu eigenlijk? Maar goed, zoals ik al zei, een eh, stukje geschiedenis. En als je dan wordt gepakt omdat je iets hebt geflikt.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 dat was hem. Wes. Jawel, aan het einde van de show. Ehm, hier bij ZVL. En Tony Orlando en Dawn. Tie Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Zometeen, na 12 uur, zoals gebruikelijk ons uh, eh, verzoek nummerprogramma. Jij kunt eh, een nummer aanvragen, iets wat je graag wilt horen, zometeen. Dat kan via onze website www ZVL.nl. Daar hebben we een formuliertje over eh, verzoekjes, met betrekking tot verzoekjes. En daar kun je rustig je gang gaan. En wij doen zometeen na 12 uur ons uiterste best. Ik wens je een ongelooflijk mooie dag vandaag. Ondanks dat het fris is, maar wel zonnig. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de Zondagmorgen van ZVL. Dat is volgende week zondag alweer om 10 eh, uur. Wat mij betreft, tot dan.